Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Bij twee massale vechtpartijen tussen Nederlandse wintersporters in het Oostenrijkse Zillertal zijn deze week meerdere gewonden gevallen. Dat melden Oostenrijkse media. De eerste ruzie begon woensdagavond in een après-ski-bar en verplaatste zich naar een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met houten banken, flessen en stenen. Een dag later raakten zo'n 30 Nederlanders slaags in een bar enkele tientallen kilometers verderop. Er zouden daarbij zeker twee mensen zwaar gewond zijn geraakt, van wie er één met een stuk glas in zijn hals zou zijn gesneden. In totaal pakte de Oostenrijkse politie bij de twee vechtpartijen zo'n vijf Nederlanders op. Bij een brand in een onderzoekscentrum op Antarctica zijn twee Braziliaanse militairen omgekomen. Er viel één licht gewonden. Ruim 40 militairen en wetenschappers zijn per helikopter naar Chili geëvacueerd. De brand ontstond in het stroomstation van de Braziliaanse basis. Volgens de Chileense minister van Defensie is het gebouw compleet verwoest. President Rousseff van Brazilië heeft al aangekondigd dat het onderzoekscentrum wordt herbouwd. Het gebouw stond er sinds 1984 voor onderzoek naar het Zuidpoolgebied. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die tipgever heeft de Belastingdienst in ruil voor geld een lijst gegeven met daarop de namen van honderden mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat wil de gegevens hebben om de onschuld van zijn cliënten te kunnen bewijzen. In Oostenrijk is een man overleden nadat hij zwaargewond in een steegje was gevonden. De Brabantse politie kreeg een melding van mensen die de zwaargewonde man zagen.